Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bestuurscrisis in de coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA... heeft een akkoord bereikt met de eenmansfractie van ChristenUnie-SGP... waardoor het college in het zadel kan blijven. De fracties moeten er nog wel mee instemmen. De Rotterdamse coalitie was zijn meerderheid kwijtgeraakt... doordat een leefbaar raadslid was overgestapt naar de lokale moslimpartij NIDA... In ruil voor steun van de ChristenUnie-SGP heeft het college onder meer extra geld toegezegd voor het bestrijden van armoede en voor meer duurzaamheid. In Rotterdam is een Belg opgepakt die acht jaar geleden uit een Belgische gevangenis was ontsnapt. De man van 38 stond op een lijst met meest gezochte mensen. Hij moet in België nog zes jaar gevangenisstraf uitzitten. Volgens de politie leidde de man in Nederland een zwervend bestaan onder een valse naam. Hij liep tegen de lamp door een DNA-match in een politieonderzoek, in welke zaak is onduidelijk. In Bergen-op-Zoom is een bestelbus in beslag genomen... waarmee al rijdend drugsafval gedumpt kon worden. Er zat een ingenieus buizensysteem in... waarmee de chemicaliën ongemerkt op straat geloosd konden worden... zonder dat de bus stil hoefde te staan. In de bus stond een vat met duizend liter chemicaliën... waarschijnlijk afkomstig uit een drugslaboratorium. Volgens Omroep Brabant zijn eerder al zulke busjes aangetroffen... in Veghel en Moergestel. Feyenoord-speler Terrence Congolo vertrekt naar AS Monaco. De 23-jarige verdediger heeft voor vijf seizoenen getekend bij de Franse kampioen. Feyenoord krijgt naar verluid 15 miljoen euro voor de speler... die in Rotterdam de hele jeugdopleiding heeft doorlopen. Congolo is na Rick Karsdorp de tweede verdediger die Feyenoord kwijtraakt. Het weer, er kan nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen afwisselend wolken en zon. Het wordt dan opnieuw 19 tot 23 graden. Vanaf woensdag lopen de temperaturen op en wordt het zomers warm.